Goedemiddag, ik ben Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De lockdown lijkt langzaam effect te hebben, zeggen ze bij het RIVM. Ruim 49.000 mensen hoorden afgelopen week dat ze corona hebben. En dat zijn er zo'n 7.000 minder dan een week eerder. En ook het percentage positieve tests ging naar beneden. Toch staan ze bij het RIVM nog niet te juichen. De trend is in ieder geval eh, gunstig in de zin van dat we een daling zien. Maar we zijn er nog lang niet. Dus ehm, ik kan op dit moment niet een heel optimistisch verhaal houden. We zien een dalende trend, maar we moeten verder. En dus is het advies nog steeds, houd je aan de maatregelen. We moeten echt thuis blijven, thuis werken. En ehm, als we klachten hebben, thuis blijven en ons laten testen. Vanavond om 7 uur dan kun je ook weer met het bord op schoot voor de tv. Dan houden premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie. Waarschijnlijk wordt daar bekendgemaakt dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. 8 op de 10 Nederlanders vindt dat ook een goed idee. Sowieso zijn we best tevreden over de coronamaatregelen van het kabinet, zegt deze onderzoeker. Het draagvlak voor de maatregelen is weer wat toegenomen. Het is nu 72 procent, was 66 procent. Was ook ooit al eens 80, maar eh, al met al toch een behoorlijk hoge steun. En ook de groep mensen die zich wil laten vaccineren is gestegen. 82% van de mensen gaat misschien of zeker een prik halen. Mensen zien dat het aantal besmettingen onvoldoende eh, afneemt. Eh, mensen zijn bang om hun naasten te besmetten. Dus mensen nemen hun verantwoordelijkheid. Eh, ze hebben zich laten eh, informeren en eh, zijn er nu meer van overtuigd dat het vaccin veilig is. En een deel is bang dat je zonder vaccin straks niet meer op vakantie mag of naar festivals. Er zijn 17 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar wapenhandel. Een van de verdachten dacht dat hij een machinegeweer verkocht aan een klant, maar het was de politie. via hem kwamen agenten achter de rest van de bende. De 17 verdachten komen uit het hele land, van Drachten tot Os. De reservekeeper van de Italiaanse club Genoa kan op zoek naar een nieuwe auto. Hij had zijn peperdure Ferrari van bijna 4 ton achtergelaten bij een autowasservice... maar kreeg hem volgens het AD totaal los terug... medewerker van de wasstraat knalde eerst tegen een vangrail en daarna nog op een aantal geparkeerde auto's. Het weer vanavond en vannacht kan het licht vriezen. Het kan ook glad worden. Morgen schijnt soms de zon, maar vooral in het noorden is ook kans op regen. Het wordt 6 of 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 I'm not the wasted love. love, love, love Though I don't know you, I see you in dreams. We're already together. How good can life be? The happy tears and sing you the sleep. Well, this world ain't all good, but I promise you, I will always be there, whatever you do.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 Vanavond kondigt het kabinet waarschijnlijk een verlenging van drie weken aan. Afgelopen dag zijn er bijna 5000 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Zo'n 500 minder dan gisteren. Het RIVM spreekt van een eerste effect van de lockdown. De drie verdachten die vastzitten vanwege de dood van een meisje van 14 uit Almelo...